Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Duizenden automobilisten zitten achter het stuur met hun rijbewijs dat ze eigenlijk hadden moeten inleveren. Het gaat om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken vanwege rijden onder invloed of dementie. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij de RDW. Alleen al vorig jaar werden ruim 10.000 rijbewijzen ongeldig verklaard. Daarvan werd 40% niet ingeleverd. Een op de drie mbo-verpleegkundigen had vorig jaar te maken met ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Blijkt uit een peiling van het CBS en TNO. Dat is meer dan in andere sectoren. Zorgvakbond Nu91 verklaart het hoge percentage door het type werk dat mbo-verpleegkundigen doen. Ze wassen bijvoorbeeld mensen thuis of in verpleeghuizen en staan dus letterlijk heel dicht bij hun patiënt. Rusland wil niks weten van een staakt het vuren vanaf komende donderdag. VN-chef Guterres had een pauze voorgesteld van vier dagen... om mensen te kunnen evacueren en om humanitaire hulp te kunnen sturen... naar bijvoorbeeld Mariupol, Donetsk en Lugansk. Maar volgens Rusland zou een staakt het vuren alleen maar bedoeld zijn... om Oekraïne van nog meer wapens te voorzien. De communicatie tussen de kerncentrale in Tsjernobyl en de nucleaire toezichthouder is hersteld, zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap. Op 10 maart werden de communicatielijnen verbroken toen Russische troepen de controle hadden over de centrale. De Russen zijn er inmiddels weer weg. Later deze maand gaat de atoomwaakhond zelf naar Tsjernobyl om te kijken of alles goed gaat. Voor het eerst in ruim 10 jaar heeft Netflix minder abonnees. In het eerste kwartaal van dit jaar nam het aantal wereldwijd met 200.000 af. Volgens Netflix is de concurrentie groot met platforms als Disney Plus en HBO Max. Met wereldwijd 220 miljoen abonnees is Netflix nog wel het grootste streamingplatform ter wereld. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 16 tot 19 graden. Morgen blijft het droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het wordt dan met 16 graden iets minder zacht dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op een paar weken wegen in onze regio is het nog behoorlijk druk. A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Kwartiertje op onthoud op de A9 Alkmaar-Diemen. Tussen Badhoevedorp en afrit AMC 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. En ook nog langzaam rijdend verkeer op de buitenring van de A10.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 Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises Ensuite, tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit, prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. 1 op de drie mbo-verpleegkundigen had vorig jaar te maken met ongewenste seksuele aandacht van patiënten. Dat is meer dan in andere sectoren. Zorgvakbond Nu91 denkt dat het onder meer komt doordat mbo-verpleegkundigen vaak letterlijk heel dicht bij hun patiënt staan, omdat ze ze bijvoorbeeld wassen. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan de komende tijd meer wapens leveren aan Oekraïne. Details over de plannen zijn niet bekendgemaakt. Duizenden mensen rijden met een rijbewijs dat ze eigenlijk hadden moeten inleveren. Het gaat om mensen van wie het rijbewijs is ingetrokken vanwege rijden onder invloed of dementie. Alleen al vorig jaar werd 40% van de ongeldig verklaarde rijbewijzen niet ingeleverd.